10 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het huidige stelsel van toeslagen die mensen via de Belastingdienst krijgen... veroorzaakt problemen. Dat zegt een groep ambtenaren. Vaak krijgen mensen meer dan waar ze recht op hebben. Ze moeten te veel ontvangen geld terugbetalen... maar dat kan voor financiële problemen zorgen. Het huidige toeslagensysteem leidt ieder jaar tot 300.000 dwangvorderingen. De groep ambtenaren pleit voor een grondige herziening van het toeslagenstelsel... dat volgens hen nu veel te ingewikkeld is. Vijf miljoen huishoudens krijgen een toeslag voor bijvoorbeeld zorgkosten, huur of kinderopvang. De Brexit Party van Nigel Farage doet bij de Britse parlementsverkiezingen van volgende maand... in bijna de helft van de kiesdistricten niet mee. Het zijn districten waar bij de vorige verkiezingen de conservatieve partij won. Farage wil de conservatieven niet in de weg zitten... en vooral voorkomen dat een partij wint die tegen de brexit is. Hij doet nu vooral mee in kiesdistricten waar de vorige verkiezingen... een anti-brexit partij won. De Brexit Party heeft geen zetels in het Britse parlement. In de Belgische eendenboerderij die foie gras produceert... zijn dit weekend meer dan 180 eenden doodgegaan na een inval van dierenactivisten. Ruim 300 andere vogels worden morgen geslacht... omdat ze nog steeds gestrest zijn door de inval. De activisten willen dat het bedrijf zo snel mogelijk sluit. De ontvalt bij de politie is langer dan nodig gezocht naar een vermiste vrouw uit Erika. Haar auto werd vorige week al gevonden door stichting Signis Hoekhonden... Maar de melding bleef bij de politie liggen. Gisteren werd het wrak met het lichaam van de vrouw uit het Stieltjeskanaal gehaald. De politie heeft excuses gemaakt aan de nabestaanden.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 Mensen willen zo graag weten wat de reden is van al dat geweld op straat. Ik zal het je vertellen. staat in de buurt. Een onderwereldoorlog die zijn weerga niet kent. Amsterdam krijgt de afgelopen twee jaar te maken met meerdere moordaanslagen. Zeker 15 mensen zijn in dit conflict met grof geweld om het leven gebracht. Vooral dit najaar was het raak. In Amsterdam werden in een paar dagen tijd drie granaten neergelegd. De meeste werden op tijd ontdekt en onklaargemaakt. Handgranaten zijn super gevaarlijk, zegt de politie. Het 26-jarige slachtoffer wordt rond half tien neergeschoten in de Molukkenstraat. De afterparty in Studio Voices is dan nog in volle gang. Door de harde muziek denken verschillende feestgangers dat de schoten in de biet thuis horen. Toch verneemt het enkeling wel iets opmerkelijks. Ah, vorige week werd er ook al geschoten op een woning iets verderop in de wijk. Buurtbewoners vrezen dat dit soort incidenten in de wijk vaker voor kunnen komen. Dan heb je eigenlijk maar één conclusie, namelijk dat Nederland inderdaad hard op weg is en misschien zelfs al een narco is, maar in ieder geval hard op weg is om, eh, ja, om dat medicaat te krijgen. En als het gaat om de productie van synthetische drugs, dan staan we gewoon op nummer één. Dan zijn we echt het Colombia van eh, de wereld eigenlijk als het gaat om ecstasy en uh, eh, aanverwante chemische drugs. Eh, in ieder geval niet uh, eh, drugs gerelateerd. Eh, de laatste schietpartij op een advocaat. Dit had meer te maken met een kwestie. En daar schijnt dat een beetje uit die hoek te komen. Gaat over een advocaat die in Gronau woont. Dus net over de Nederlandse grens, maar wel in Nederland werkt. En er waren weer een paar onverlaten die vonden het weer hoog nodig om een eh, advocaat maar weer neer te schieten. En dat was net de strekking van het verhaal waar Steen Koud het over had. Maar dat heeft eh, weer te maken met die eerste eh, zaak. Namelijk op uh, Dirk Wiersum. Dat is een tijdje terug alweer. Maar toen hebben zij besloten om het nummer van Bodycount opnieuw te bewerken. Tenminste een vertaling van te maken. En daar hebben ze dit nummer van gemaakt. Eh, maatschappelijk mag hier dus wel weer gedraaid worden. Welkom bij dit tweede uur van eh, Alternative FM. Hebben we dan ook iets Zandvoorts in deze uitzending? Jawel, want zoals eh, de meeste mensen die Wendy Moore een beetje volgen... <clears throat> die hebben een beetje kunnen lezen dat de EP in de maak is... En bovendien, ik ben er zelf ook met mijn snuffert bovenop. Want ik heb eigenlijk met de vader van Wendy Moore een beetje eh, lopen babbelen afgelopen vrijdag. Gebeurde ergens in een een of andere lokale drinkgelegenheid. En wat ook heel erg eh, leuk is voor eh, de familie Moore... Want vandaag is mama liefjarig. Dus het komt allemaal goed uit. de EP is er onderweg. We doen het nog steeds met die ene single... die op dit moment eigenlijk op de kanalen te krijgen is. En dat is So Over Fake Friends. Draw shadows on the walls with faces I don't know at all. Fake smiles dancing on the lips. Tell me where do I belong in this? It's not like you miss me. Ain't nobody crying over me. It's not like I lost you if I never had you. It's not like you miss me. Ain't nobody crying over me. It's not like I lost you. So here's the truth. I'm so over fake friends. Tired of the pretend. Did I mean to offend? But I'm over fake if you are in need or you come running back to me, it all makes sense. I you're just a loose end. I'm so over only see two faced people in the crowd. How nice to invite me just to leave me out. I see now you really feel like I got you some slack, but I won't turn around just for you to stab my back. It's not like you miss me. So all the fake friends Tired of the pretend That I mean to offend But I'm just over fake friends Cause if you are in need Or oh, you come running back to me It all makes sense, it's feeling to me Now Did I can see you're just a loose end I'm so over fake friends I don't forgive and forget no more so over fake friends, tired of the pretend. Did I Wolf was dat met Hyde. Daarvoor natuurlijk eh, Wendy Moore met eh, Soul over Fake Friends. En eh, het gelukkige toeval wil dat ik af en toe ook nog eens op de zaterdagmiddag mag melden. Dan ga ik eens even kijken of ik Ruby H. zover kan krijgen... om deze single van Wendy Moore nog eens een keer even onder de aandacht te wrijven. Zodat het niet ergens een beetje op de donderdagavond een beetje blijft hangen... maar dat het ook nog eens een keer op een wat breder publiek afgestemd mag worden... Zoals de zaterdagmiddag het geval is. Maar goed, eh, daar eh, gaat erop over. Want die zitten dan achter de knoppen. En hoe komt dat? Nou, dat heeft weer te maken dat eh, zijn uh, even knie, de heer A.J. Vos, nog gaat verdwijnen richting Spanje. Dus, en ik zei de gek, heb mijn vingertje opgestoken dat ik nog twee zaterdagmiddagen daar nog eens een keer aan mag schuiven. Dus dat gaat dan weer gebeuren. Ik ga nou niet nog eens een keer die Formule 1 thema erbij halen, maar, maar er zit <laughs> in ieder geval voor volgende week zaterdag zit er wel weer iets met eh, Formule 1 eh, erin. Want eh, we gaan naar de Grand Prix van Brazilië toe. Dus goed, dat zeggende ga ik weer terug naar het materiaal wat ik gekregen heb. Al geruime tijd in bezit is de Cosmic Circus. Niet te verwarren met de, de Cosmic Carnival die ik vlak voor 9 uur heb gedraaid. Hè? Want dat eh, zijn twee totaal verschillende eh, muziekgroepen eh, en stijlen. deze Cosmic Sun... Nee, Cosmic... Ehm, zeg ik dat? Cosmic Circus... Ik ga dat ook echt door elkaar. Cosmic Circus ehm, heeft dat in zich dat hij Tobias Bader één van de leden is. En hij heeft de hulp van een dame. En die dame die komt uit Duitsland. En zij heet Oete Alsted. Eh, zij uh, zingt de melodieën in. En dat doet zij dus ook met dit volgende nummer... wat afkomstig is van Central Galactic Time. Dat is de EP. Die hebben ze vorige week gepresenteerd in de ruimte in Amsterdam. Nou, dat kan niet toepasselijker eigenlijk. En dat nummer dat heet Venus en Voodoo. Je hoorde hem net al, maar toen dacht ik in de waan... dat ik met, met Dandelion te maken heb. Maar dat was dus duidelijk niet het geval. Cause she might talk to a man And I cannot live without her She must stay by my side forever And now the kitchen sink is clogged With the food of yesterday yeah, yeah. And the living room's a mess but to her it's all the same Cause she might fall to the moon And would stay to watch the sunrise or stay in that place forever My girl, she's fine She talks on the phone sometimes And it's driving her insane Cause she might fall to the moon And would stay to watch the sunrise Or stay in that place forever is eh, nog even een track van het album... wat eh, morgen wordt gepresenteerd in Paradiso Amsterdam. Laika Belka Stroka van Dandelion... Eh, vanavond doen ze dus ook al iets in Bergen. Dat is al aan de gang, want het is al uh, 9 uur geweest. Daarvoor hoorde je de Cosmic Circus met Central Galactic Time als EP. En het nummer wat van dat, van dat EP'tje afkomstig is heet Venus en Voodoo aparte eh, sound hebben die jongens, eh, of eh, deze twee, eigenlijk Tobias Bader en Oete Apfelstedt. Ik zeg het eigenlijk, ik zei net Alterstedt, maar dat is Apfelstedt en dat is vrij vertaald in het Nederlands Appelstad. Leuk, Jaap Koper, maar daar gaat het niet om. Het gaat om de muziek die zij maken. Ehm, voor een deel borduurt de Central Galactic Time voort op de semi-akoestische stijl van Tobias Bader Rise and Fall. Daar hebben we ook nog eh, aandacht aan besteed. En belangrijk verschil is dat er ook nu wordt uitgepakt met grotere arrangementen zoals de titelsong... Central Galactic Time, die hou je nog eh, te goed. En dat is een onvervaste jaren 70 disco song. My Mind's Eye, die hebben we gedraaid in het vorige uur. dat is een romantisch popliedje. En het nummer wat je net hebt eh, gehoord, Venus en Voodoo... Daar is een glansrol eh, eh, weggelegd. Zo staat hier in het eh, perscontact wat ik gekregen heb. Voor de soprano melodie gezongen door Oete zelf. En dat is eigenlijk misschien... nou ja, dat, dat, dat spreekt voor zich. Er staan natuurlijk nog veel meer dingen om eigenlijk in te lijsten. Zoals Summer to Fall. En dat nummer dat kun je ook op YouTube vinden. En dat is wat meer ingetogen. Dus dat uh, zeggende kun je dus eigenlijk al het materiaal vinden. Wat eh, me helemaal verbaast is dat er nog eh, heel weinig volgers zijn. Maar daar gaan we wel een beetje verandering in brengen. Goed, eh, het is tijd voor een nieuw materiaal. want we hebben natuurlijk meer dan dat. We hebben namelijk ook de dames van Leuna. Die gaan over twee weken gaan zij ehm, ook nog iets eh, doen. Eh, en dat gebeurt dan in het patronaat van Haarlem. Daar zijn we zelf eh, voor een deel ook getuige van. namelijk de voorronde van de Rob Akda wordt. Want die spelen zich dan af daar. En nou hebben Madelon en Danielle al de nodige ervaring. Dat hebben ze gedaan met Delusionals. Toen hadden ze nog een dame erbij. Eh, dat was een drumster, ehm, drummer, hoe je het maar noemen wilt. Maar nu eh, hebben ze eh, dat met z'n tweeën bedacht. En dat is een totaal andere geluid wat ze laat horen. En als je de eerste twee singles hebt gehoord... Lost in This Lie en natuurlijk ook een nummer wat we ook veelvuldig hebben gedraaid. dat is en dan moet ik het even bijpakken, want anders dan ben ik het weer helemaal kwijt. Dat is uh, Lost in This Lie, zei En Stars Align, dat is de andere. Maar ze hebben natuurlijk ook nog een hele grote producer eh, achter zich staan... in de persoon van Mark van Eenbergen. En die heeft ook het werk van Daisy Ducro gedaan. Dus dat zegt al wat uh, in muziekland. Nou, ik zou zeggen, hier is die nieuwe single. I... En dan moet ik weer kijken... Goed hè, dat ik het allemaal goed op een rijtje heb staan. I Never Wanna See You Again. Want dat is de nieuwe single en die ga je nu eh, horen hier bij Alternative FM. mind. It scares me how I clearly find it funny to see that love makes blind. It scares me, I've been chasing my senses for something I would lose. It scares me how I'm running from myself to make like I never used to. You caught me like a predator and fooled me like a prey. You took my heart and left it there, but I'll take the blame. It scares me how I'm waiting for myself to say goodbye. It scares me how I clearly feel. scares me how much I've been dreaming of who we would become. It scares me, I'm waiting for us to reconnect while that day never comes. You call me like a single. Want ik heb ook even goed naar de, tekst zitten luisteren. Maar eh, dit eh, is hem wel. Aids, Whites, H, NLM. Zo, eh, ik zit er zo wat mijn mond over te laten struikelen. YHNLM, dat is de titel van nieuwe Lea Rai. die je net ook met The Wire hebt gehoord in het eerste uur. Daarvoor hoorde je Overigens Leuna met eh, hun nieuwste I Never Wanna See You Again. En die kun je live ook eh, binnenkort eh, horen bij de Rob Akda Award. Nou, het is bekend. Ik ben acht jaar vriendjes met Marlene Scherps op Facebook. En dat moet gevierd worden. Dus draaien we Walking the Shee. Dat denk ik wel het eh, meest onbegrepen eh, radioprogramma zijn uh, binnen ZFM Zandvoort. Want ja, kijk als je Wie de Good van Walking de Sea met Marlene Sherps draait, hè. Jo van Nes, die dat dus eigenlijk helemaal geen muziek vindt. Maar ik vind het uitblinken in creativiteit. Als je de zang van Lea Bos er ook nog eens bij optelt. Dan heb je gewoon een heel Zandvoorts fabrikaatje wat, wat dat er gaat. En daarachter de single van 2018 voor mij dan hoogstpersoonlijk Dead Man on the Payroll van Meadow Lake. Jazeker, uh, eh, uit Groningen, daar komen ze vandaan. Deze jongens komen uit Rotterdam, Antwerpen. Ik heb het over Boskat. of the year Need to quit my job and you're still staring at that piece of paper I didn't fill out, I didn't fill out, I didn't fill out Here I am, weak Sucking on the last insult of the week Being on the blacklist of my company And all you left Throwing your sticks and stones to me along with my head in the clouds Till I heard my boss scream, I have to see you now So I went to his desk and he locked the door And he told me I didn't have to come back anymore I can't explain but it felt so good Even though I lost a job where the money wasn't good So I went back home to celebrate But you're still staring at that piece of paper I didn't fill out, I didn't fill out soul of the way, being on the blacklist of my own combination. If not forever something heet eh, dit. Eh, tenminste, dat is eh, de man die het uitvoert. You Lost Me Before. En daarvoor hadden we Lacette met Origami. En dat bracht de tijd op 5 voor 10. Ik zei bijna alweer zeggen van straks hebben we Vader Veuger. Nee ja, want dat is sinds oktober is dat weer anders. Nashville country radio hebben we. Dat, dat zijn mensen die ergens in het land die maken dat programma. En dat hebben wij dan bij ZFM ergens drin staan. En dat hoor je straks tussen 10 en 12. En volgende week ben ik er niet. Misschien ook wel, eh, maar dan in de hoedanigheid als presentator van een een of ander festival... waar bedrijven, Zandvoortse bedrijven bij betrokken zijn. Of ook niet, want dat moet nog helemaal besloten worden. Eh, dus ja, eh, ik loop me misschien wel voor de muziek uit. En anders is het Alternative FM niet op donderdag 14 november... maar wel op vrijdag 15 november tussen 5 en 7. Dan zeg ik er dan maar even bij. Dus eh, dan heb ik eh, eh, de vriendelijkheid van Bastiaan in gekregen... dat hij zijn zendtijd afstaat zodat wij dat nog een keer kunnen doen. De laatste voor vandaag is natuurlijk... Ja, hoe kan het ook anders? Veline met Alleen.